uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn straks geen enkele coronaregels meer. Vanaf volgende week woensdag hoef je in het OV geen mondkapje meer op. En ook is testen bij grote evenementen niet meer nodig, zegt minister Kuipers. Wel blijven er nog een paar adviezen. En die kunt u ondertussen allemaal dromen. Eh, als ik ze toch nog voor een deel moet herhalen, dan blijft het uh, frequent handen wassen afstand houden waar mogelijk. Zo nodig in contact met kwetsbaren of als je zelf kwetsbaar bent, wel laagdrempelig gebruik maken van een mondkapje. Volgens minister Kuipers is het verstandig om nu verder te versoepelen. Er worden nog steeds mensen ernstig ziek van corona, maar de ziekenhuizen kunnen dat aan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet je voortaan een abortuspil bij je huisarts kunnen krijgen. Het idee is dat het zo makkelijker is voor mensen om zo'n pil te halen. Nu moet je daarvoor nog naar een kliniek. De Eerste Kamer moet nog wel naar het plan kijken. Een Amerikaanse cameraman is overleden nadat hij gewond raakte bij de oorlog in Oekraïne. De man was aan het filmen in de buurt van de hoofdstad Kiev toen hij in een vuurgevecht belandde. Bij diezelfde aanval kwam eerder ook een Amerikaanse verslaggever om. Jeugdzorgmedewerkers stonden vanmiddag met spandoeken op het Malieveld in Den Haag, want er is volgens hen veel mis. Zo zijn er lange wachtlijsten en is de werkdruk erg hoog, zegt deze medewerker. Bijvoorbeeld dat er niet genoeg mensen zijn om diensten te draaien en dat daardoor een groep bijvoorbeeld tegen moet voor een dag. De demonstranten willen ook meer salaris. Vandaag hebben bijna 60.000 mensen gestemd die nog helemaal niet mogen stemmen. Niet in de gemeenteraadsverkiezingen, maar de scholierenverkiezingen. Een soort oefenverkiezing voor jonge mensen. Want ook voor hen is democratie belangrijk. Ik denk dat ik wel een stemwijzer ga invullen en dan kijken wat eruit komt. Als er een democratie in je land is, dan vind ik het belangrijk dat je daaraan deelneemt en dat je eh, ja, daar gebruik van maakt. Dat je je stem kan laten horen. Het weer nog. Het is vooral in het westen nog zonnig, op andere plekken wat meer wolken.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 Daar kom ik zo bij. Eerst de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Muiden en Naarden, 7 kilometer. En 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en het staat compleet vast. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormer over 6 kilometer. Vanwege een ongeluk is alleen de linkerrijstrook open. En tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de Entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on there, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him be such a gentleman I all my clothes would fit I could be a better boyfriend I don't need to tell you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined this mm -hmm. Ladies first, baby, I am said that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. all my fit. I could be a better boyfriend than him. never would have left you alone here on your own, glued to your phone. Never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did.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 heeft van de rechter in Moskou een boete gekregen van omgerekend 250 euro. Dat melden Russische media. Ze werd beschuldigd van het organiseren van een ongeoorloofd openbaar evenement. Duitse bedrijven worden opgeroepen om Russische antivirussoftware van het bedrijf Kaspersky te verwijderen. Volgens inlichtingendienst BSI is er een risico van digitale aanvallen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen in de toekomst ook huisartsen de abortuspeil verstrekken. Daarmee is het mogelijk om de zwangerschap af te breken tot negen weken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.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 You stood in my doorway nothing to say besides some comment on the weather. Well, in case you can rain only on me. Hurt so bad sometimes it's hard to breathe. but it takes no while. I tell the seven seas to be near and if the high see her.